Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat hij vanochtend een goed gesprek heeft gehad... met de boerenorganisaties over de stikstofmaatregelen. Ook het landbouwcollectief vond het een goed gesprek. Besluiten zijn er niet genomen. Volgens Rutte was het een voortgangsgesprek. Het overleg in Den Haag, waarbij ook minister Schouten was, werd woensdag afgebroken. Farmers Defence Force had geschreven dat het kabinet achter de rug van de boeren met andere partijen onderhandelt en dat de boeren als door een Judas worden verraden. Later bood de organisatie excuses aan. Het expertisecentrum euthanasie kreeg vorig jaar een record aantal euthanasieverzoeken. Ruim 3100 mensen met een doodswens klopten aan bij de voormalige levenzijnde kliniek. Bijna een kwart meer dan in 2018. Door de toename heeft het expertisecentrum een tekort aan psychiaters en andere artsen. Van alle euthanasieverzoeken werd vorig jaar ongeveer een derde ingewilligd. Hetzelfde percentage als in 2018. Nederlandse goede doelen zijn er niet blij mee dat steeds meer banken een negatieve spaarrente rekenen voor vermogende klanten. De goede doelen hebben soms miljoenen euro's op een rekening staan om in geval van een ramp snel uit te kunnen geven. De negatieve rente kost hen al snel tonnen. De instellingen denken erover om het geld over meer banken te spreiden... om de kosten te drukken. Op het terrein van de Amerikaanse ambassade in New Delhi is een meisje van vijf verkracht. Een man van 25 is opgepakt. Volgens de Indiase politie wonen verdachte en slachtoffer allebei op het terrein... en kenden ze elkaar waarschijnlijk goed. Verkrachting is in India een groot probleem. In 2018 waren er ruim 90 slachtoffers per dag. Het weer, droog en vrij zonnig. Alleen in het noordoosten is er eerst nog wat meer bewolking... en het wordt een graad of 9. Morgen meer bewolking, in de middag wat regen. Zondag nat en onstuimig. Net aan zee kans op zuidwesterstorm.